dames en heren. Welkom op de opening van Projecties 3, de provocatie van het schijnbaar onmogelijke. Derde in een reeks tentoonstellingen die resultaten toont van onderwijs of lessen in architectuur. Wie ons wat beter kent, weet dat we niet bepaald in formats denken of graag opereren in opgelegde kaders. Maar zo'n format biedt ook voordelen. Want binnen deze opgelegde grenzen werken we om juist de limieten op te zoeken en tot het uiterste te gaan. En ook deze keer een minimale bezetting van de wandelgang met ongeveer 1000 vierkante meter tentoonstellingsoppervlakte die geen drie, dimensies in de wandelgang impact, maar wel een maximale impact van twee- en driedimensioneel uitzonderlijk werk van de studenten van Sint-Lucas Gent, KU Leuven de masteroefeningen van Explorative Architectural Design onder leiding van de docenten Mira Sanders en Jo van den Bergen. Toen we deze reeks, dit format projecties, begonnen, waren er verschillende drijfveren onderliggend aan onze goesting om ze te maken. In eerste instantie research by design. Dit wilden we in de kijker plaatsen, de verschillende soorten onderzoek detecteren en ze ook tonen. En dit om de relevantie van deze manier van denken, leren en onderzoeken van architectuur als onderwerp op zich centraal te stellen. Daarnaast willen we ook pleiten voor exploratief denken, ook nu en vooral vandaag, voor de wereld die we vandaag bewonen. Want immers die context van waarin we leven is voortdurend aan verandering onderhevig en is het dan niet noodzakelijk om ook voortdurend onze waarden te toetsen aan het verleden en wat er in de toekomst nodig zal zijn. Er is een vorm van verbeelding en projectie in de toekomst nodig om kritisch te zijn op onze ingrepen van vandaag. De twee vorige tentoonstellingen handelden over ruimtelijke projecties in stedelijke condities. Deze projecties is een tentoonstelling die de anatomie van de bouwkunst onderzoekt. Met de ambitie deze kennis, opgedaan in de masteroefening, te projecteren met hopelijk in alle toekomstig werk van de studenten waarmee het ontstaan is. Een tweede motiverende drijfveer voor deze reeks was voor mij althans ook het onder het voetlicht, voetlicht plaatsen van de architectuur leermeester. Bologna-akkoorden ten spijt, niet ofwel, ons is duidelijk geworden dat de hoge kwaliteit van, het van de architectuur in België, en in Vlaanderen in het bijzonder, op dit moment mede aanwezig is door een onzichtbare groep van uiterst alerte en vakkundige docenten die de architectuurstudenten introduceren en opleiden in het vak. De begeestering van de meester-docent voor de initiatie in het domein van de architectuur blijft en blijkt noodzakelijk. Dus deze reeks is, voor, is evengoed een, een hommage aan de meesters. En geen meesters zonder leerlingen, de architectuurstudent. Wij zijn ervan overtuigd dat de uitnodiging op het podium van het Vlaams Architectuurinstituut en de Singel door dit aan te bieden aan de studenten, dat we een bewustzijn aanwakkeren. Een inzicht in het werk, in het werk van de architect dat een publiek karakter heeft en dat steeds een verantwoordelijkheid inhoudt. En tot slot doen we dit niet alles voor onszelf en voor de architecten alleen. Op deze plek, met de instrumenten van de single en het VAI, leggen we steeds opnieuw en steeds anders uit dat ook wij, mensen die professioneel met architectuur bezig zijn, op zoek zijn naar wat architectuur precies is, zou kunnen zijn en moeten zijn provocatie van het schijnbaar onmogelijke is een verzameltitel van twee masteroefeningen Explorative Architectural Design, geleid door Jo van den Bergen en Mira Sanders. En wij selecteerden deze groep omwille van de onwaarschijnlijke sterke productie aan studiemateriaal, de fascinatie die er uitspreekt, de fysieke betrokkenheid van het maken waarvan ze getuigt en de persoonlijke affiniteiten die de studenten hebben kunnen blootleggen. Het resultaat van de didactiek van Jo en Mira is uiterst geschikt voor een educatieve tentoonstelling. Tot slot hebben we ook deze tentoonstelling gekozen omwille van de positionering die ze vandaag opneemt ten opzichte van architectuur. Jo van den Bergen zal de twee masters kort inhoudelijk toelichten. En ik zal u nu eh, de sprekers eh, kort voorstellen. We hebben ze gekozen op basis van gelijklopende passies en interesse in architectuur. Ik begin met Jo van den Bergen. En misschien, we hebben nu geen plakkaatjes voorzien, moet je je even omdraaien en naar de zaal toekijken, want dan weet iedereen nog wie wie is. Voor Jo... Ehm, ja, moet je opstaan. Ja. Dus Jo van den Bergen. Jo is een architect die bouwt en onderzoekt en die experimenteel architectuurontwerp doseert aan Luca KU Leuven. En sinds het behalen van zijn doctoraat met de titel The Theatre of Operation or the Construction Site as Architectural Design startte hij een internationale loopbaan met zijn theoretisch ontwerpsonderzoek. Zijn terrein is de technie en de poëzies die verbonden zijn aan het maken van de architectuur. En hij is dus opdrachtgever van deze masters en curator van de tentoonstelling, samen met Mira Sanders. En Mira Sanders, graag even kijken in de zaal. Mira is kunstenaar, beeldend kunstenaar en stelt frequent tentoon in binnen- en buitenland. Eh, haar werk is een combinatie van video's, tekeningen, foto's, geluid en installaties. Haar praktijk is een constante zoektocht naar, het plaatsen, naar plaatsen en de verhalen die die plaatsen belichamen. Zij is onderzoeker en lesgever, ook verbonden aan de faculteit architectuur van de campus Sint-Lucas, Brussel-Gent. En zij deelt dus samen de Architectural Architect, weer? Explorative Architectural Design Studio. Momenteel eh, is zij nog aan het doctoreren en haar doctoraat bundelt ze op dit ogenblik nog altijd onder de titel Fragment, Fragment of the Journal of Space, Tracing the Roman Road. Als eerste spreker eh, om het, aan het debat deel te nemen hebben we Efraim Joris, uitgenodigd architect. Eh, van architect van een internationaal opererend netwerk, eh, Architectural Projects, dat vanuit Londen werkt een zevental personen die een praktijk als laboratorium zien, eh, werken van, vanuit verschillende achtergronden, ehm, vooral in restauratieprojecten. Efraim doseert en onderzoekt in architectuur eh, en met name vooral de creatie naar de sociale ruimte. Zoals theoreticus Henri Lefebvre ze poneerde, is zijn uitgangspunt namelijk de notie van ruimte die diep verankerd is in de cultuur en de sociopolitieke geschiedenis van een plek. En hij werkt daarmee, of hij poneert daarbij gevolg mee dat ehm, de sociale ruimte of de publieke ruimte niet alleen een publiek, een objectief gegeven is, maar ook en vooral beleefd wordt via sensoriële en subjectieve aspecten. De tweede gast eh, voor vanavond is eh, William Mann, architect, een van de drie partners van Watersford Watson Man Architects, eveneens werkend vanuit Londen. Een architectuurpraktijk die in 2013 werd gehonoreerd met de prestigieuze Starling Prize voor de restauratie van het Astley-kasteel. Een renovatie- en nieuwbouwproject dat werd geroemd om zijn bedachtzame vaktechnische uitmuntendheid en menselijke architectuur. Architectuur heeft volgens men en zijn partners de plicht om houdingen te suggereren. Architecture has the duty to suggest, suggest behavior. En daarmee, denk ik, haakt hij goed in op de visie van Efraim Joris, die werkt op de constructie van de sociale ruimte via de materiële cultuur. Expert ook in deze materie is onze laatste gast voor vanavond, dokter-ingenieur Gijs Wallis de Vries universitair hoofddocent aan de TU Eindhoven. Ehm, hij is eh, expert eh, op het werk, of is gespecialiseerd liever in het werk van de, van de, van de 18e-eeuwse Italiaanse kunstenaar Piranesi. Uh, publiceerde daar ook tweemaal over in een Engelstalig en een Nederlandstalig boek. En zijn actueel onderzoek richt zich op het architectuurlandschap en de ruimtelijke theorieën in verschillende disciplines en methodes, zoals de analyse van de maquette, de analyse van de theorie, narratieve en prospectieve mapping en diagrammen. En zoals immers, immer zal onze directeur Christophe Graven dit gesprek modereren en in goede banen leiden. Dank u voor uw aanwezigheid. even in een heel kort bestek het project toelichten. Ik ga mijn best doen, heel kort. Um. It was a moonlit night. The air was warm and humid. We were walking back to our hotel over the Piazza San Marco in Venice. And behind my back, I could hear the warm water of the laguna slowly washing away the stones of Venice. Ik heb Katrien voor het eerst ontmoet op de Biennale van Venetië in 2012, waar Eddy, François en Caroline de Wolf ons bij elkaar gebracht heeft. Deze tentoonstelling is opgedragen aan Eddy, die ons op 21 maart verlaten heeft. De provocatie van het schijnbaar onmogelijke. Een overkoepelende titel voor twee onderzoeksprojecten. Eerste onderzoeksproject in het Lam Gods, meer bepaald in het landschap van het Lam Gods, schilderij van de gebroeders van Eyck, het 1432. En academiejaar 2013 2014 nee, sorry, 2012, 2013. En dan daarop volgend en in de slipstream daarvan uh, Eros en Thanatos, het academiejaar daarna, 2013, 2014. Het Lam Gods, een uitdagend schilderij, maakt deel uit van de kern van onze cultuur. En het idee van Mira en van mij was, what if? Wat als we het toch aandurven om in deze sacrale ruimte, in de sacrale grond van het landschap in dit schilderij, onderaan centraal in deze compositie, een landschapsanalyse te doen als vertrekpunt voor het vervolgens toevoegen van een nieuwe toren in de reeks van torens in het schilderij. Dit is de provocatie en het ogenschijnlijk onmogelijke, want ongeoorloofd. En toch vonden we het geraadzaam om dit te doen, omdat we vinden, we, Mira en ik, dat er vragen zijn die niet gesteld zouden mogen worden. Eh, we hebben deze vraag eerst aan onszelf gesteld. We hebben vervolgens deze vraag gesteld aan een groep studenten, eerste master. Ik zal het nog één keer zeggen, Explorative Architectural Design. Ehm, ik noem het tegenwoordig gemakshalve, sneller, het experimenteel atelier. En dit onderzoek vertrekt vanuit de onderzoeksprocessen die Mira doet in haar doctoraat en die ik doe in mijn onderzoek. En ik ga daar op het einde heel kort iets over zeggen. Het komt hierop neer dat de, de topografie en de, de morfologie van de topografie en de geologie die daar onderin zit, de drager is van de betekenis van het landschap en ook ja, eigenlijk de steengroeven wordt van de steen die daaruit gesneden wordt, waarmee in dit landschap zelf die nieuwe architectuur opgericht wordt. Analyse van het landschap van Van Eyck was een eerste fase van dit onderzoeksproject. Dat is gevoerd door groepjes studenten van telkens drie. Dus subonderzoeksgroepen van drie studenten die elk vanuit hun eigen fascinaties dit landschap aansnijden. En het woord snijden is essentieel in wat wij doen het landschap aansnijden in dwarse en langse doorsnedes, om op basis van dit traceren snijpunten van doorsnedes te identificeren, om op die plaatsen of om eigenlijk de meest zinvolle plekken te vinden in die topografie, om die nieuwe toren een plaats te geven als tweede fase van deze onderzoeksopdracht. Het geheel het fragment en het detail zijn essentiële componenten in wat we maken en zijn ook de structurerende elementen in het discours dat we met de studenten tot ontwikkeling brengen. Het architectuurdiscours dat zich ontwikkelt rondom de processen van het maken, die centraal in, in, in deze onderzoeksmethodes zitten de architectuurtheorie en de architectuurkritiek zijn steeds dichtbij en voeden het discours dat meestal in een plenaire zitting met alle subonderzoeksgroepen samen wordt gevoerd, waardoor het discours aangescherpt wordt en de interne discussie ook eh, zijn plaats krijgt. En uiteindelijk leidt dit tot fragmenten en details. We gaan er niet te veel tonen, de rest moeten we straks bekijken in de tentoonstelling zien hier studies van pinakels en finalen van pinakels in de achtergrond. Om uiteindelijk te eindigen bij het detail, hier een detail uit het schilderij van Van Eyck, dat voor onze aanleiding was voor de volgende onderzoeksopdracht, eh, namelijk Eros en Thanatos, die zich toespitsten ehm, toespitste op het onderzoek van transities tussen ruimtes in architectuur. Eros en Thanatos gesitueerd in de ruïnes van de abdij van Villers-la-Ville in Waals-Brabant. De eh, ja, Eros en Thanatos, eh, de transitie tussen het leven en de dood. Als trigger voor de studenten om zich iets te kunnen verbeelden bij het thema transities in architectuur. De Eros en de Thanatos en de, de site van Villers-la-Ville zelf, die automatisch aanleiding geeft tot vertraging in het ervaren, vertraging in het kijken. En vertraging die diepgang genereert in het kijken, het handelen, het beslissen en het spreken over architectuur. Wat Mira en ik doen, beschouwen we heel bewust als een daad van verzet in architectuur. Wij plaatsen ons heel bewust in de tegenpool van de snelheid en het oppervlakkige. Dus de traagheid plaatsen we daar tegenover. En tegenover het oppervlakkige of de skin plaatsen we de sectie, het mes. En we snijden zowat alles open wat we tegenkomen in die architectuur. Voor ons is de verticale doorsnede de generator van de plattegrond. En niet omgekeerd. De verticale doorsnede geeft ons inzicht in de anatomie van de architectuur. En in die anatomie, in die eros en die thanatos, beseffen we maar al te goed dat zelfs in het aspect eros, thanatos op de achtergrond de eigenlijke meespeler is. Degene die het finale oordeel velt over wat wij aan het doen zijn. Ook het aspect van de ruïne, het verval, in Latijn, instorten. Een heel ehm, dankbaar gegeven, omdat de ruïne de doorsnede van de muur en het gewelf laat zien. En dus automatisch ons confronteert met de anatomie. Site van villers la in een zeer specifieke topografie. Een omgevende rot die een kom creëert, een magische plek waarin deze abdij is gepositioneerd, gesitueerd. En de rotswand rondom, die de steengroeven geweest is van de muren van de abdij. We vinden dat een heel belangrijk gegeven, dat, dat er een coexistentie is van de origine, de geologie, de geologische origine van het gesteente en de plek waarop het gesteente wordt gesublimeerd, getransformeerd tot nou, deze fantastische architectuur. Het geheel, het fragment, het detail dat in een immersie van de topografie ligt. De topografie staat hier letterlijk ook rondom en boven de scenografie van de architectuur. En de ruïne is de doorsnede. Geeft ons inzicht in hoe dit is gemaakt. Ook hier gaan studenten in groepjes van drie hun eigen pad bewandelen en geven we de ruimte voor het aanwenden van de eigen fascinaties als drijvende kracht achter het gepersonaliseerde onderzoekstraject. We laten op die manier toe om aan de subjectiviteiten toe om eh, de objectiviteit onder censuur te plaatsen. Omdat het, het is onze overtuiging dat de subjectiviteit de dichtstbijzijnde en meest betrouwbaar informant is in alles wat wij weten. En zeker in een ja, en eros en thanatos is de subjectiviteit het enige wat overblijft als objectiviteiten het niet meer blijken te doen. Dit is, eh, de, ja, de vorige academiejaren zijn de aanleiding geweest voor wat Mira en ik aan het voorbereiden zijn voor de nabije toekomst, de inleiding tot de anatomie. Misschien naar analogie met de medische wetenschap, waar anatomie onontbeerlijk is in het, eh, ja, in, het, in het kunnen stellen van de kennis van het, het lichaam, het menselijk lichaam, in ons geval het bouwlichaam. En in elk geval het lichaam en lichamelijkheid. Ehm, ja, physicality. we spreken in wat wij doen heel vaak over materiality, dat is evident eh, in de beelden die jullie gezien hebben. En we denken dat die materiality nog, nog gediend is door to go beyond materiality. and physicality is materiality dan in het kwadraat en een directe link met ons, met onze positie in de topografie, de ooghoogte, de verticale doorsnede door het landschap, de plaats van de horizon. En heel vaak in combinatie met het centraal perspectief. Ehm, wat wij in de eh, nabije toekomst willen doen, Mira en ik, in die anatomie, ehm, wordt hier in dit beeld van Piranesi, het Lago Albano, studie van, voor de waterwerken van het Lago Albano, heel kernachtig samengevat. De, de verticale doorsneden doorheen de topografie als centraal element in het tekenen. Eventueel de plattegrond als derivaat daarvan, maar dat zien we dan nog wel. En die verticale doorsnede die de anatomie van de bouwkunde laten zien, maar ook van de ruimtelijkheid aangevuld of ingevuld eh, in, de centrale positie van deze, van deze tekening met het centraal perspectief die de ruimtelijkheid en de materialiteit aan bod laat komen. En degene die het maakt, in dit geval de student, toelaat om te begrijpen wat het nu is, net in die materialiteit die ertoe bijdraagt dat net dit soort architectuur en dit soort experience ontstaat. Maar altijd gerelateerd aan wat is de ooghoogte, vandaar het centraal perspectief die iemand verplicht om de ooghoogte te definiëren en daardoor de maker bewust te maken van haar of zijn eigen fysieke positie in het landschap en in, tussen de stenen en die architectuur. Aangevuld met secundaire tekeningen rondom, die het geheel, het fragment en het detail toelaten in beeld te worden gebracht. Hier en daar aangevuld met stukken tekst, die annotated drawing, die het discours aanscherpen en degene die het maakt verplichten om heel accuraat onder woorden te brengen wat er nu eigenlijk aan het werk is in dit soort processen. En dit dan ook te kunnen communiceren met de buitenwereld als nieuwe kennis. Het onderzoek dat daaraan vooraf gaat, heel, heel kort. Eh, ehm, het onderzoek waar ik mee bezig geweest ben en nog altijd mee bezig ben. Uh, Theater of Operations or Construction Site as Architectural Design. De verticale doorsneden door de topografie die heel confronterend op de ooghoogte de waarnemer oog in oog brengt met de werkelijkheid. Het onderzoek van Mira. Tracing the Roman, de Romeinse tracing, de Romeinse herweg. Ja, Mira, zo zeg ik het goed. Eh, tracing in de dubbele betekenis van het woord. Een spoor opzoeken, vinden en daarmee een spoor te maken. Een spoor na te laten. En dan plots wordt het mes in de topografie gezet. wat Mira en ik doen is ja, het mes dat zij in de topografie zet in de heerweg tussen Noord-Frankrijk en Keulen, in haar geval. En het mes dat ik door de topografie zet. Mm, ja, die twee snijlijnen van die messen die kruisen elkaar op, op een bepaald punt of op bepaalde punten. En op deze snijpunten van die snijlijnen situeren wij ons onderzoek naar de anatomie van de architectuur in de anatomie van het landschap en de anatomie van de geologie. we nemen daar een stuk uit en we kijken daarnaar. En wij werken daarmee en wij spreken daarover. onderzoek van Mira, die het traceren van een stuk van de heerweg door middel van het tekenen absorbeert de, ja, de immersie van de onderzoeker in het onderzoeksonderwerp door middel van het waarnemen en het tekenen. Jullie gaan straks in de tentoonstelling een aantal van eh, ja, tekeningen ook zien waar studenten zich volledig hebben ondergedompeld en hebben moeten kijken naar iedere steen, omdat ze zichzelf hebben opgelegd om iedere steen te tekenen. Dank u wel. te horen eigenlijk? Doet dat ding iets? Oké. Ehm, ik realiseer me dat het voor jullie, Jo, Mira, eh, een bijzonder moeilijke opgave moet zijn geweest om deze projecten als het ware samen te vatten. Want een van de dingen die denk ik toch wel onmiddellijk duidelijk zijn, is dat het ongelooflijk omvattende projecten zijn. Ehm, dat wil ook zeggen dat mijn eerste vraag aan de panelleden een moeilijke vraag gaat zijn. Eh, in de zin van, ik wil eigenlijk niet zo'n statement, maar ik wil eigenlijk gewoon jullie uitnodigen om toch een eerste reactie te geven op hetgene wat jullie gezien hebben. Ik moet erbij zeggen, iedereen heeft eigenlijk de tentoonstelling, we hebben met z'n allen die tentoonstelling net bekeken, eh, vrij uitgebreid, eh, maar het was toch de eerste keer. Ehm, misschien kan, mag ik even bij, bij u beginnen, Efraim. Ja. Ehm, eerst en vooral heb ik eh, een ongelooflijk grote bewondering eh, voor de studio. Ik heb de kans gekregen om in een van de juries te zitten. Ehm, en dat was een ongelooflijke ervaring om ehm, de passie waarmee Jo en Mira over architectuur spreken, eh, ineens te, getransponeerd te zien bij de studenten die allemaal heel passioneel werken en praten. Er is ongelooflijk veel wat ik er zou kunnen over zeggen. Ehm, misschien twee dingen. Ehm, ik vind het heel interessant in de huidige architectuuropleidingen internationaal om ehm, iets als dit te zien. architectuur die niet noodzakelijk gedreven is door een soort van onwaarschijnlijk vooruitkijken, maar iets dat geschiedenis durft eh, te connecteren met het heden, als een soort van continuïteit. Ehm, een soort van eh, een hernieuwde kijk op tijd. En dan ook tijd op een heel andere manier gebruiken in de wijze waarop er gewerkt wordt, traagheid en dus heel veel met de hand. Ehm, en wat ik persoonlijk enorm apprecieer is dat ik naar die tekeningen kijk, ehm, die voornamelijk met de hand getekend zijn maar waar de handen niet noodzakelijk geoefend zijn. Ehm, de tekeningen zijn, eh, zitten tussen iets als een gevecht ehm, en, eh, en een, eh, een, uitkomst. En dat bedoel ik dan ook in de meest op de meest positieve wijze. Ehm, die geoefende hand heeft alle schaamte verloren en is dus passioneel beginnen ageren. wel iets wat jullie, eh, denk ik, toch wel duidelijk gestimuleerd hebben. Eh, klopt dat? Ja, ehm, we vinden niet dat schaamte een overbodig eh, emotie is. Integendeel, soms is die op haar plaats, maar inderdaad, het, het is eigenlijk de bedoeling van Mira en mij om een environment te creëren waar barrières worden weggehaald. niet alleen door ons, maar waar de studenten zo snel mogelijk het besef mogen krijgen dat ze die zelf ook mogen weghalen. En dat er vooral plaats gemaakt wordt voor wat hen persoonlijk drijft. En plaats gemaakt wordt voor hun subjectiviteiten als uiterst belangrijke informanten in wat zij doen. Als meest betrouwbare informanten. En dat dus barrières als distantie en ja, objectiviteit die ook wel haar plaats heeft hoor, op bepaalde momenten, eh, maar, maar dat, die, dat die barrières weg zijn. En een, eens die barrières geslecht zijn, krijgen we een heel open debat en een heel authentiek debat over waar het volgens hen echt moet overgaan. En pas op, op zo'n moment krijg je, wat ik maar vooruitgang zal noemen, wordt er een stap gezet op een terrein waar voordien nog nooit iemand anders een stap heeft gezet. Want vermits het nu bij uitstek over die subjectiviteit gaat. Dus als we grenzen in architectuur kunnen verleggen op deze manier, is dat wel de, de geëigende methode waarmee we dit kunnen doen. dit is de productie van nieuwe kennis voor ons. Goed, we zullen het over grenzen zullen hebben. Ik wil het later ook nog over eh, overbodige en nodige emoties hebben. En zelfs misschien eh, productieve emoties. Maar ik wil even één aspect misschien uitgrijpen. En ook misschien eh, dat koppelen aan, aan, de eerste reactie van Gijs Wallers de Vries. Zeg maar, er zijn de begrippen geschiedenisgevallen en er is ook het begrip immersie. Eh, eh, in zekere zin zou je kunnen zeggen, eh, geschiedenis impliceert, althans als je geschiedenis, geschiedschrijving hebt, impliceert het afstand. Ja? <clears throat> In zekere zin historisering. Uh, immersie is in zekere zin precies het overgestelde, namelijk je onderdelen van beide bewegingen zijn misschien in dit project ook aan de hand. Of misschien, ja, dat, daar zullen we het misschien nog over hebben. Je hebt zelf natuurlijk eh, eigenlijk een werk wat zowel geschiedschrijving is als in zekere zin ook immersief schrijven. Eh, toch? Je, bent, mhm. eh, je bent eigenlijk altijd in het werk gaan, gaan staan. wat zijn jouw reacties over dit project? Ehm, ja, mooi dat je dit aankaart. Mijn eerste indruk ehm, ging niet zo over geschiedenis, maar nu je het zegt, eh, geschiedenis is vaak een gesloten boek. En eh, hoe, eh, hoe open je dat? Dat is hier heel, heel mooi gedaan door middel van verdieping in, in immersie. En een ervaring die ik met mijn eigen schrijven, vooral over geschiedenis en over Piranesi meestal, <laughs> ook probeert te stimuleren. Maar ik heb grote bewondering voor wat ik heb gezien in dat, dat, dat uur eh, dat we er samen doorheen hebben gelopen. Het is een heel rijke tentoonstelling en geschiedenis is, is maar één van die, eh, van die aspecten. Ehm, die hand, die ook eh, net, net, genoemd is door Efraïm, de geoefende of de ongeoefende hand en vooral de oefenende hand hè, die, die, die bezig is. Ehm, dat, dat interesseert mij ook bijzonder. Die hand die tekent en die, die bouwt, die ook de, de tastzin vormt om het, eh, de ruimte af te tasten, wat, eh, wat letterlijk is gebeurd door een eh, afdruk van, van, van gebouwen te maken. Ehm, en de hand, die, de hand die schrijft. Dus uiteindelijk hebben we die hand ook nodig om, om te schrijven en, en, weer afstand te nemen en te theoretiseren. Dus, ja, mijn eerste indruk, om die samen te vatten, is, is onmogelijk, maar heeft daarmee te maken. Dat, je, dat dit eh, inderdaad onderzoek genoemd kan worden, omdat er en de praxis is van die oefenende hand en de reflectie daarop eh, via ehm, zoiets als een tentoonstelling uh, naar buiten brengen. even bij laten. Ja, ja. ja we, we, we, hebben nog uh, ruim tijd om gewoon weer met elkaar uh, zeg maar in debat te gaan. Uh, William, um, you're an architect, you're not a historian, although, I mean, you're also a writer and you're very interested in history. I, of course, we know that. I remember very vividly when you, your submission for the Biennale, not last, well, in 2012, this very powerful evocation of a landscape that was essentially a, a geological given. Uh, a landscape of clay, it's of uh, clay and of course of a carbon uh, girder, as it were, south of it, uh, uh, the, the Val Valonia um, uh, into the Ruhr. geology is place. I sense quite an important role in your thinking as well, because there is the interest in materiality. Um, is that does that connect to any to what you see here, or what what what, what did you find most striking about this uh, exhibition? Um, I think the most surprising uh, and counterintuitive thing about the exploration that uh, Yo Mira and their students have carried out is, I think the Gothic, in my mind, associations is this sort of upward movement. Um, and I think the fascinating uh, exploration that uh, they've made is that actually, first of all, it's a downward movement. And I feel like I'm still kind of descending into it. Um, so it's a sort of downward movement in a building sense. I would be, I mean, this is, I suppose it's a kind of different thing, but uh, you know, how you build a tower in sand or gravel or, mm. you know, that's, that's sort of crazy shit, you know. Uh, building towers in New York, you're building onto, is it basalt or, and, you know, in the bit where there isn't, where it's mud, they don't build towers. Mm. Um, in London, in uh, well, Belgium, do, actually. In well, possibly now they do, yeah. Um, in Chicago, it's sort of on the mud, and so they have to, you know, it's a totally different thing. So they're totally different thing. I mean, I think was it Sullivan kind of found, developed this. Sullivan Adler developed this sort of caisson foundation, where it's almost like these concrete boats that <laughs> sort of take the towers. So I think this thing, this journey downwards, is a kind of uh, fascinating thing, and that's a practical thing. It's a kind of, it's a very strange, uh, but kind of analogical education to enter this world of mines and trees and props and, you know, there's more digging than projecting upwards. I guess the thing that then is sort of interesting with that as well is that then, as well as a practical reflection, it's also a kind of curious and hard to kind of locate psychic kind of portrait or <laughs> reflection. Because, you know, there's a lot of, bur- there's sort of uh, the thing that strikes me is the amount of burning and digging and um, ah, no, the sort of strength of some of it, the fragility of others, and I think that's uh, it's a kind of it's a very dark Gothic. Hmm. Literally. So <laughs> yeah, <laughs> it's such a, it's such it's, so maybe it's Gothic in the way that we come to think of it with sort of stories, or with in England you write it with a K, you know, Gothic. <laughs> um, this sort of dark side of. Uh, well, I mean, there's that, but there's also the mm. tower, which is highly constructivist. There's also a tower, which mm. is actually, you know, uh, facing the facing the sky. So uh, I think I th it seems to me that both is here. But yeah. let's go. Well, uh, let's go and perhaps have that conversation about the method because method has been has been discussed several times. Uh, it's also in the description. Um, uh, je hebt het over een toenadering via eigenlijk een aantal acties, een aantal, um, ja, um, via het mes, via de pen, via de boetseer, via het boetseergerief, uh, via de spade misschien. Um, dus het gaat om het graven, het gaat om het metselen, het gaat om het bouwen. Ehm, het gaat om het gieten. Dus ook heel veel gieten natuurlijk. Eh, althans, toch in, in het maken van de tentoonstelling. Dat is natuurlijk altijd nog de vraag: is dat nu eigenlijk is dat nu conceptueel gedacht? Of is dat eigenlijk iets wat bij wijze van spreken met de tentoonstelling te maken heeft? Want gieten mhm. is eigenlijk een ander proces. Mhm. hoort bij de moderne in zekere zin. Ja. Eh, hoe, hoe, hoe zien jullie de methodes Um... Ik wil misschien beginnen en dan kan ja? je... Mira. Ehm, omdat je ook sprak over eh, het tekenen daarnet of, of the journey to, to the, downloading. Ehm, wil ik misschien gewoon ook iets zeggen van... Ehm, er is alleszins ook eh, de interesse naar de anekdote. Eh, in, die, in dat opzicht zijn we niet altijd geïnteresseerd in de grote verhalen. maar ook interesse eigenlijk in, in de anekdote of, of het kleine. Dat huist eigenlijk ook in tal van hun verbeeldingen. Want het is vooral zij die die verbeeldingen gemaakt hebben. Ehm, en dat daar misschien ook het essentiële in kan liggen. Vandaar ook ehm, het naar voren schuiven van het belang van het proces binnen de methode. Een tweede ding is ook, ehm, ik denk niet, ik spreek even voor mezelf, maar ik ben ervan overtuigd dat je ook zo denkt. We zijn niet geïnteresseerd in de kunst van het tekenen, maar eerder in de act van het tekenen. Dus in hoeverre dat de act ehm, niet zozeer een methode is, maar eerder een tactiek om eh, juist die exploratie aan te gaan. Um, we gebruiken ook graag eh, binnen het atelier een bepaald vocabularium waar dat de studenten dan in het begin even mee moeten familiariseren, maar dat gaat eigenlijk wel snel, eh, om ook een vorm van bewustwording ehm, aan te geven dat ook eh, niet alleen de tekening, maar ook het woord van belang is. Hè. Wat is jullie vocabularium? En in die zin natuurlijk architectuur als eerste woord, hè. architectuur als medium zien. En hoe eh, gaan jullie dat dan gaan verbeelden? als een van de tactics binnen het atelier. naast natuurlijk de doorsnede, zoals Joal heeft aangehaald, het snijden. Maar ehm, er is ook nog een andere ehm, input die misschien iets minder aanwezig is nu in de tentoonstelling. Er zijn tal van nevenworkshops ook, workshops of oefeningen of kleine oefeningen binnen, binnen het atelier. Soms is dat storyboarding, anderzijds is dat stripping. Dus er zijn een aantal, ehm, zou ik maar zeggen, ehm, kleine um, ehm, werkwijzes die ook eigen zijn soms aan de cinema, soms eigen aan de archeologie, eigen aan tal van andere disciplines die we eigenlijk incorporeren, interpreteren samen met de studenten. In die zin misschien even destabiliseren in een vorm van eh, die curriculum eh, binnen het onderwijs dan, maar die zeker aanwezig is ook in ons onderzoek. In hoeverre dat we andere perspectieven of andere horizons eh, samen kunnen ontdekken. Weet je, dat is wel iets grappigs in hoe je erover over praat. En dat blijf je natuurlijk met die tentoonstelling ook heel vaak hebben. Dat je namelijk denkt, ik heb nu eigenlijk een onderwerp te pakken waar ik gewoon zeg maar een, even over door kan gaan. En meteen is er eigenlijk ook iets anders, waardoor het eigenlijk net weer verschuift. Dat is eh, wel zeg maar, heel opvallend van deze tentoonstelling. Het gaat over heel erg veel dingen. Ehm, eh, maar tegelijkertijd, eh, als je het erover hebt dat deze tentoonstelling een, ja, toch ook een, ja, een soort agenda heeft. Huh? agenda die gaat over langzaam onderzoek, of een verzet zelfs is genoemd. Hè? Mhm. Eh, ehm, een, een ja, afwijzen van de haastigheid waarop ehm, ehm, architectuur eh, wordt gemaakt, en misschien waarop uh, eh, de haastigheid waarin we leven, dan is het natuurlijk toch wel ook belangrijk dat we een aantal zaken eruit halen die in zekere zin tot een stelling komen. Dat klinkt mhm. heel raar, omdat die tentoonstelling eh, zeer intuïtief overkomt. Maar tegelijkertijd denk ik toch dat, we, eh, dat, we, dat, dat wel nuttig is om te doen. Ehm, ik, ik, beschouw die tentoonstelling uiteindelijk toch ook als een, cultuurpolitieke stellingname. Oh ja. Nou, oké. Oké, vooruit. Het, het, het, woord is eruit, politiek natuurlijk. Het is inderdaad een politieke stellingname. Heel bewust. plaatsen onszelf heel bewust aan de andere kant van het spectrum. En in de rol van de tegenligger, dat is duidelijk. En omdat we in wat we in het actuele of courante architectuurbedrijf zien vandaag, ons hoogstwaarschijnlijk niet zo bevalt. Omdat we heel vaak denken dat veel sporen die in de mainstream figureren, doodlopende sporen zijn. Dus wat we willen onderzoeken is op welke plaatsen we nieuwe sporen, en dan komt de tracing van Mira weer in beeld, waar we, waar we nieuwe sporen kunnen vinden die ons een stap vooruit helpen. En in dat opzicht is het wel degelijk een positionering in het landschap van het architectuurbedrijf en het architectuuronderzoek. Die snelheid eh, of die traagheid is ook een vorm van snelheid is geen, eh, geen dogmatische keuze, absoluut niet. Het eh, ontstaat vanuit de ervaring dat het een aantal mogelijkheden opent die door een te hoge snelheid worden gesloten. Het gaat dus in wezen over het openen van nieuwe perspectieven, het openen van deurtjes waarachter wij iets vermoeden. Dus eh, ja, ja, dit is een politieke agenda. En wij denken dat het vervolgens, door het samen te doen met eh, groepen jonge architecten, iets is dat zich verspreidt. Iets is dat eh, terrein gaat bezetten in het architectuurbedrijf. En dus ook terrein gaat wegnemen van sporen waar wij al lang niet meer in geloven. En dat het op die manier advocacy wordt. En denk wel overtuigingskracht heeft als demonstratie van, ja, zo kan het eigenlijk ook. Moet het wel zo snel? Moet het ook zoveel? Ehm, voor ons is, eh, ja, wij, wij, wij, timen ook niet. als het, if it takes an hour, it takes an hour. If it takes two hours, it takes two hours. Dus zo simpel is het wat wij als methode dan graag doen, dat is niet, eh, niet recht in de leer zijn. Misschien is dat ook een politieke stellingname. Voor ons is de methode iets wat wij gebruiken en niet iets waar wij ons inschrijven om door de methode zelf te worden gebruikt. We staan boven de methodes die ons te beschrijven ter beschikking staan en die we proberen te overzien, proberen in kaart te brengen voor de studenten, maar ook samen met de studenten. Want we mogen niet vergeten dat in het onderzoek dat zij doen, ook door hen veel informatie naar boven gebracht wordt waar wij vaak niet aan hebben gedacht. Die dan onmiddellijk toepasbaar wordt in de processen die bezig zijn. Eh, maar we gebruiken ook methodes van andere disciplines. Architectuur als discipline is een bastaard. En daar zijn we vier op. Dus waar het nodig is om een andere methode uit een andere discipline te gaan pikken, of borrowing, lenen, dan gaan we dat doen. Ehm, whatever method it takes in order to move one step further. Jo, ik ga je even onderbreken, want ik krijg nu allemaal mensen die zeggen van hier wil ik op reageren. Ja. begin even met Gijs en dan uh, eh, Efraim. Ja, graag. Ja. Eh, nog even terugkomen op die weerstand. Eh, eh, ik bewonder zeer dat die gestimuleerd wordt. Een soort gevoeligheid voor, en houding, hoe je in de tijd staat. Maar waartegen? Dat zou ik nog iets gepreciseerd willen. hè, snelheid, oppervlakkigheid, dat vind ik een beetje te moreel omschreven. Dat zou ik wat hmm. specifieker willen. Gaat het bijvoorbeeld over, over de manier waarop wij met landschap omgaan of met de stad? Ehm, of met het gebouw. Ik, ik, ik, proefde heel sterk eh, het bouwkundige en bouwkunstig. Hè? De, de, de, echte verdieping in wat nou een gebouw is en, en, en, en vermag. Ja, maar de vraag is, zou, zou je wat specifieker kunnen zijn over dat verzet waar tegen het is? Ehm, ik denk dat ons verzet ehm, de eerste plaats gericht is tegen het gedesintegreerd omgaan met topografie, geologie aan de ene kant en dan plots een architecturaal object aan de andere kant, of de iconische architectuur die wij zien verschijnen her en der en die op ons gebombardeerd wordt via allerlei kanalen. En waar met name studenten in een eerste deel van hun opleiding idee van krijgen van ja, zo moet het eigenlijk wel. Om concreet te zijn, ik vind Saga gaat dit maar niks. Dus, omdat ik denk dat zij... Ik kijk even graag naar een kristallen vaas van Val Saint Lambert, want die staat ook gewoon bovenop de kast zonder zich iets aan te trekken van de kast waar zij op staat. En dus die desintegratie van die dingen, daar, daar stellen wij ons tegen op. En, en vandaar dat topografisch onderzoek en het niet aan de oppervlakte willen blijven van gerenderde tekeningen en al de glossy shit die met bakken over ons wordt uitgestort. Maar ja, dat doen wij niet. Uh, nemen wij dan het mes en we zetten het mes daar dan in. We snijden dat open en we kijken wat daar onderin zit. En ehm, het herstellen van de coexistentie van topografie geologie en architectuur. Maar ook het herstellen van het hiaat dat is ontstaan tussen de tijd en de ruimte in architectuur. Dus niet alleen de tijd nemen om daarmee bezig te zijn, maar ook de tijd als ontwerpfactor injecteren in de creatieprocessen van architectuur, om hopelijk op die manier tijd ervaarbaarder te maken door middel van het medium architectuur. De manier waarop wij het maken, maar ook het resultaat dat daaruit tevoorschijn komt. Omdat tijd als transitie tussen eros en thanatos datgene is wat ons gegeven wordt voor heel even. Tussen de eros en de thanatos verblijven wij hier een tijdje. Dus dachten Mira en ik, ja, wat, wat zijn nu mogelijke manieren om dat, dat intenser te maken, die ervaring van tijd intenser te maken door lichamen en leegtes te maken door middel van materie. Stof, mag ik even inpikken? Ja. Het is gewoon, in het atelier zijn we het niet altijd eens hè, met Jo. Ehm, soms is dat daar zo van, Jo denkt zo, maar in het algemeen hij vinden we zeker een rode draad. Maar gewoon even om terug te gaan op het verzet. Eh, voor mij ligt het iets anders. Ik ben eigenlijk niet zo'n eh, iemand die als tegenligger gaat staan. Ik ben eerder geïnteresseerd op de grens tussen de tegenligger en diegene die aan de andere kant staat. En wat manifesteert zich daar eigenlijk in daartussen? Um, ehm, omdat het, ik ben ook geïnteresseerd in de dag van vandaag. Wat gebeurt er vandaag? Eh, wat is er gaande? En in hoeverre kan ik een positie uittekenen ten opzichte van de geschiedenis, of mijn geschiedenis, en een mogelijke projectie maken voor de toekomst. Eh, dus in dat opzicht is het verzet misschien voor mij een interpretatie in eerste instantie ten opzichte van de persoon ik. En even eh, ook ehm, de student even die spiegel voor zichzelf uh, te zetten. Van wie ben ik, waar sta ik ten opzichte van een zekere bagage die we meedragen, een culturele bagage. Dus er wordt ook wel een vraag gesteld van wat is jullie referentielandschap? Hè? Wie zijn jullie binnen, binnen dat landschap? Niet alleen het effectief landschap die zij moeten analyseren, maar ook een vorm van background. Hè? Welke architectuur, misschien niet alleen de architectuur, maar soms ook andere referenties vanuit andere disciplines. En ook ehm, ja, het mogelijk nieuw ontwerp dat zij gaan tekenen, zou misschien een daad van verzet zijn. Want dat wordt eigenlijk continu in vraag gesteld. Is het inderdaad een verzet? Maar alleszins is het wel een vorm van uit, uitdaging, alleszins. Eh, een vraag Uh, je had ook een vraag. Ik had geen vraag. Ik had eerder een opmerking ja. dat denk ik leuk aansluit wat, wat er nu gezegd is geweest. Het is een persoonlijke lezing, dus ehm, het is iets dat ik observeer en misschien te hard projecteer, maar ik denk dat er um, spreken over eh, gotische structuren, downwards movements, ehm, gothic with a K. ik heb daar straks een woord laten vallen dat ik niet ga herhalen, <clears throat> dat een beetje raar aanvoelde. Het woord was melancholie. En um, en ik denk ook, eh, ik denk dat er, er is, je kijkt naar die maquettes en je kijkt naar die projecten en er is inderdaad een soort van ehm, oudheid en een, een romantiek dat erin zit. En ik denk ook dat er iets zeer hedendaags in zit, in die zin. En niet noodzakelijk, en waarschijnlijk als een soort van tegenstroom, maar ook als iets zeer positief en als iets zeer ehm, relevant in de 21ste eeuw. Op het einde van de tentoonstelling staat een project waar dat iemand um, afdrukken gemaakt heeft van de muur. Ehm, en eh, het is gebaseerd op een principe, op een restauratieprincipe, waar dat we daar juist ook over bezig waren, waar dat latex op oude structuur wordt gepapt en dan wordt die latex eraf getrokken. Ehm, en wat er dan gebeurt is dat alle stofdeeltjes en alle vervuiling vervuiling, dat stof, ehm, is, is, wordt daar gewaardeerd in dat project. Er is als het ware een, een soort van ehm, eh, een, eh, een, aanwezigheid of het, het bewerkstelligen van een heritage of dust. En als we naar de 21ste eeuw kijken, dan hebben we, een heel, ongeveer 100 jaar van vervuiling, ehm, waar we op twee manieren blijken te reageren. Ofwel zeggen we, tant pis, we doen maar mee. Ofwel zeggen we, let's hug a tree en ehm, we gaan er tegenin. En ik ben natuurlijk zeer sterk voorstander van uh, tree hugging. Ehm, ik had vroeger ook heel lang haar. <laughs> Maar ik denk dat er ook een derde, een derde en denk ik heel hedendaagse attitude is, waar dat eigenlijk die heritage of dust of die vervuiling als iets, als heritage wordt beschouwd, als een stuk van onze architectuur. Ehm, en dat het dus in de skillset van de architect ehm, wordt opgenomen om met die Heritage of Dust te ontwerpen. En dat is iets dat ik heel hard ehm, opmerk in het werk dat hier in de gang staat. Ja, eh, zeg maar, dat komt natuurlijk, daar zit een link eh, vind ik ook wel met, eh, in de verwijzing naar Ruskin. Ik bedoel, dat, zo begon de avond eigenlijk. Eh, effectief gewoon het verhaal van The Stones of Venice. Eh, Ruskin is eigenlijk ook degene die bij wijze van spreken de appreciatie van eh, het de verwering toch, toch ook wel echt expliciet in de architectuur gebracht heeft. Dat is, is onderdeel ook van zijn cultuurkritiek, zou je kunnen zeggen. Ehm, en trouwens ook iets waar we zeg maar bepaalde opvattingen in de, in de in conservation aan te danken hebben. Met name de Engeland ook eh, het laten zien, eh, weathering, uh, as a romantic, the romantic, the traces of uh, weathering um, as, as, as, as, something that's actually part, part of a, let's say, Ruskinian romantic arts and crafts sensibility. Um, in a way that is very strong in this project what I'm trying to, what, what may be interesting to, to discuss is how it relates, how that relates to this sort of constructivist approach in the, in the project, because you've got both. It's not just, you know, describing. It, yes, it is actually in between Violette Leduc and, and Ruskin. Now, that seems a highly intellectual uh, debate, uh, setting up these two poles in, in the, in, in the 19th century architectural uh, debate. But these two poles actually describe, as it were, cultural positions, which are oppositions. Um, is that something that is useful to discuss in this context? Because it's also really about how we make architecture. One is really optimistically saying it's for the future, we, it's about perfection. The other one is, well, we are sort of incomplete human beings. We have to as it were, take with, carry with us the history of our, uh, histories of our incompleteness, and that is actually what is productive, Ruskin, um, to some degree. Uh, also, actually, both discuss architecture in terms of collective process. I mean, Ruskin very definitely, um, uh, Duke basically as well there anything you, could, yes, you well, might want to add to that? Uh, there is. Um, it seems to me that what you've done walks an interesting line uh, between something quite topical and something that borders on the romantic. I think there's a whole set of studies that are very rich and engaging, which really are about a kind of translation and about building as translation that um, whether it's from silicon to clay or from uh, uh, <laughs> drawing onto slate or um, uh, yeah, the fact that you, there's no vault without wood. You first build the vault in wood and then you <laughs> translate it into stone. So I think that I found kind of very engaging and very. Uh, I think my feeling is that will never <laughs> uh, be irrelevant. I think the territory where it gets uh, more risky is this territory where the Gothic becomes about engineering mm-hmm. and craft. Um, and I mean, I think even, for example, even in, you know, Cedric Price when he's drawing the Fun Palace, and it's sort of next to the, there's one, it didn't actually have a site, but um, he, they were offered a site in uh, near what's now the Olympic um, yeah, area next. And there's an amazing, a very striking drawing where this thing is sitting next to the gas holders. And it's just sort of almost already in that moment in 1964, it's a reflection on the kind of post industrial. Mm -hmm. um, and, you know, obviously what's interesting is you have, you've traced a very rich kind of uh, lineage or kind of journey from the Gothic with these sort of echoes of high tech or these even these echoes of low tech and Dolgast and kind of propping and sort of making do. Um, but I suppose my question with all of that is, you know, in 1960 or in 1980 or whatever, people were kind of believing that this engineering was <laughs> could serve us something. What's the what, what can this sort of epic engineering serve us now? what, in that sense, what's that, kind of, what's that energy of the Gothic we can use? Well, um, I think we use the engineering as one entry point and the set of entry points that we want to explore. Uh, I think it's about that. First of all, acknowledging that Gothic architecture is, first of all, is, is engineering in its own right. and uh, I, I, I still think it's the most advanced concept of engineering there is. We cannot go beyond that. And what some of the research groups have done is um, asking themselves the question what what can we do with the decay of that Gothic engineering. Do we have to deal with it in a, a, a palliative way or in a curative way, like a piece of medicine? I think these are the two relevant questions that these groups have dealt with. What do we have to do with this? Mm. And some of them say, well, it takes contemporary engineering in order to avoid the collapse of this Gothic engineering. And other groups have said, let, perhaps you, we, we have to let it collapse. But before it collapses, we have to make a counterform, a death mask, so to speak, as a, as a method, as an, an archive method, to put the counterform, the death mask, in the archives, and then let the collapse go on ruin comes uh, as word comes from the Latin ruere, to fall down, to to collapse. I think basically it's a question about uh, do we want something to collapse or not, and maybe that's a basic question in architecture. That's a basic question behind the investigation of the geology, behind trying to understand the behavior of a column by actually becoming a column yourself as the most accurate way to understand what that really is. That's a basic question behind that point where the column becomes a vault, the birth of the vault, and the vault itself and the keystone is about to collapse or not. Wanting it to collapse or to collapse by accident or wanting to avoid the collapse? that's their basic question, I think. Mm. I don't think they um, were after high tech interventions for the sake of high tech architecture. That was. Uh, the high tech was at the surface of that basic hmm. question mm. and not the, I mean the other way around. Is it not also true to say that actually, since we're talking two projects anyway, we're talking one which is let's say uh, there's Jan van Eyck there, there is a notional Gothic building there, although that's not that explicit. It's just you know it's another spire in the mm. in the garden of the Low Countries, as it were. Um, so uh, there is a sort of understanding that tower may be Gothic, but it's not in all cases actually, because some of them are actually some other thing, some other. I mean, style certainly isn't is, isn't isn't the hmm. uh, isn't the isn't isn't the core uh, core notion in in in the in the in the task, and the other project is of course about you know. Um, uh, Romanesque architecture about this particular site, about these particular stones, uh, this particular uh, sensibility, which perhaps ties, touches on some of uh, the ideas of somebody like Fernand Pouillon uh, uh, about the stone as such. It's a, it's, it really is a different, there is a really a different kind of feeling to uh, that part of the exhibition, uh, which at least I found was there very, very strongly. And that is, of course, that makes the exhibition both very difficult to grasp, but at the same time also extremely rich, because it is both about that constructivist <coughs> aspect, it's, but it's also about, you know, um, the feeling of the stone and its history and its uh, various layers, which are both natural, biolog- uh, geological, and, and cultural, historical, and all of those things. And even the weathering is, of course, and, and the dust and the soot and all of that is cultural. Yeah? It's history. Yeah? You, can, you can write a history of what layers of dust and soot this particular building has acquired over the last hundred years there is a history of industrialization as much as other histories also. So I, isn't, isn't, that, isn't it true to say that the project actually constantly oscillates between one and the other? Um, which of course makes it very difficult for us to grasp it, but at the same time it's also perhaps a poignant statement uh, which ties in or touches on the, uh, the statement that you made earlier, which is really about the, you know, uh, our culture and mm -hmm. politics? Sorry, I'm, this is not a question, I do realize, but I'm. Uh, uh, Ephraim. Yeah, I find it a really interesting question and, and, and, rather important. The, um, there could perhaps be this sort of an, an, an uh, sort of an understanding that out of, out of, this sort of Gothic study we, we start to look at, at things like, um, and I admire him, um, Richard Rogers, again, this is sort of a personal reading, but um, I find the, the importance of mass uh, extremely important, seemingly, in these projects, where it's about stone, it's about weight. Um, and it seems to allow students um, to think about space in a more complex way. I see a lot of students in architecture where um, they think about one particular space, um, and let's call it plus one space, sort of outside space. And then, of course, you go to interior um, co courses, and then you might say they, they, they think about minus one space, but they don't. They also think about plus one space. Um, the Maya culture, very briefly, um, they, they, they knew mathematics. It was quite amazing. They, they knew there was plus one, they knew there was something like minus one, but more um, amazingly, they knew something like zero. And they had zero space. So they had plus one space, underground spaces is minus one space and had something like zero space, which is a space within the wall. Um, and Palladio uses that when he uh, makes architecture from the between the transition, I mean, or makes architecture between the transition of a square to a, uh, a, a circle, a dome, of course, and the thickness of the walls become architecture. A lot of students are making zero space in these models and these drawings. Maybe they didn't realize. But I think this is, is something incredibly important in a, in a, in a sort of a, a, an, an, a world where we have a sort of a, only one third of the, of the space, the sort of the, the, um, the spatial heritage um, that architecture provides us with. And I think that is perhaps one way of looking at construction or the structural output of these Gothic or not so Gothic studies. Sorry, I, I didn't mean to. Oh, is het meer ernstig. geen Is in orde? Ja? Met dank de architect van dit gebouw die eh, een fantastische eh, luchtbehandeling heeft eh, veroorzaakt. Ja. excuses voor het eh, binnenklimaat, nogmaals. Uh, eh, wij gaan, het is warm hier en het wordt eh, natuurlijk met een minuut warmer. dit is wel een goed moment om misschien ook gewoon iets anders met de discussie om te gaan. Want misschien zijn er van, deze van, van het gesprek wat we tot nog toe gehad hebben ook een aantal vragen die vanuit het publiek, publiek naar voren komen. zijn, er, zijn, zijn er vragen of opmerkingen? over dit project, maar ook over de, eh, de dingen die tot nog toe besproken zijn. Can I ask a question, please? Yes, you can. <laughs> um, did I miss something, or did you ever draw the towers onto the Lamchots? Hmm. Oui. Did you? Yeah, did you put? Did you ever transpose the towers that were designed back onto the painting? I never did. No. No. No. Nobody ever did. No. And I suppose that, yeah. And, and Gothic was not an obligation. Uh, Gothic style, I mean, it was not a. No, no, but, but literally, the, the, there are a few projects. The yes. projects are about put it digging. painting. Yeah. yeah. I think that can be very kind of interesting to see. The digging. Because I suppose, I suppose the uh, well, uh, yes. uh, whatever you see. Well, this um, connects with what Ephraim just comes to tell about the Mayas and the, the plus mm. space, the zero space, and the minus space, which is actually the question about carving and molding mm. that comes forth from a very conscious flirting with the ground level. At Maiveld, what's the English word for Maiveld? At Maiveld. The ground. The ground, the ground level. Mm. Yeah. Mm. And we are flirting with the ground level, mm. which implies digging, which is carving. Mm. And then materials comes to the surface, which permit us to start molding. And carving and molding are as the two basic physical acts in making architecture, and I think in making almost everything. We either we carve or we mold things. This is what we see in this digging modus or this mm. molding modus, and also in combining both. Uh, the first project we see this, let's call it the Aldo Rossi one. That one is um, specifically moving away from this Gothic architecture, really questioning this series of Gothic towers by introducing another kind of tower through the combination of carving and molding and by doing so, having to pass this special zero space within the thickness of the wall. And there are more projects that really explore the thickness of the wall as a space to inhabit. Yeah, but the thing is as well, um, it's a bit a continuation on the previous question or reflection, is it's really coming from them. Uh, you were like questioning about um, I, if we make up, mm. write out an assignment, of course we will think uh, it's it's funny exercise uh, for for the teacher. Uh, how would I do it? But then yeah, then you're away for four months, mm. <laughs> for like a semester. But it's also intriguing how they reflect on the on the assignment and the challenge. Um, and the thing is also they never propose like a question towards uh, the question that you you have mm. asked about uh, the engineering and maybe if there were some uh, students in it who were really intrigued by it, of course it won't be a problem for us um, to challenge them more mm. into that di direction. But it's it's maybe yeah of of their groups that this was the reflection of their position now or the perspective they have now. And I think it's also the same with um, the media, eh, like the carving. Yes, but other um, groups were using, like for example, drawings or etches. They did like I don't know, like um, uh, in the fourth year when they were mm. 16 years old, and we said, why not? If you want to explore it more in this course, maybe it's a challenge for yourself. Um, so I, I just want to say that we offer some possibilities, but then it's really quickly, and even tonight, the students are still busy, even when we are mm. speaking now to change things or or to do something that we didn't know or whatever. And I, I think that is uh, quite inspiring. No, I think well, I think that's certainly right. That um, one of the things that's very striking is that the breadth of responses. There are, there's no one way to do it. No. Everyone respond. Everyone has responded in a very personal way to this kind of these questions, mm. and that has really a very uh, exciting energy. I suppose the thing then behind my mm-hmm. question about the Lamb of God, or you know, transposing your towers back in the Lamb of God, is that um, they're not just towers. This is a city, and this is a heaven, heavenly Jerusalem, and it was kind of interesting to know um, when you, you know, when uh, you put those towers back in that painting, what does it say about a kind of ideal city or a, mm. I mean, <laughs> perhaps it's a kind of, I mean, if you have to do it as a bit of homework, it's not interesting. But if you do it as a reflection on mm. what the city is, it can be something surprising. And there's a question also, because the painting of Van Eyck is full of people. And people have to do with, um, with architecture and space, how they use it, how they um, perceive it. And in the drawings and other media that I saw, no people. Mm -hmm. So mm-hmm. the risk is sort of architectural fundamentalism, um, putting people um, behind outside the brackets. How do you say this in English? Mm. Mensen buiten haakjes zetten. Uh, can you respond to this critical remark? Um, or yes. students, maybe. Yeah, yeah maybe the students. <laughs> Where are they? Where are you? <laughs> Where are you? I think that's a bit unfair to ask the students to well, well I, I, can, I can answer to that, now. and I, mean, I think yeah. it's a relevant question. Uh, but since we were already going that wide in the scope of these two research projects, human figure, human body, human being. Is absent. Bec- the, the human eye. The yeah. human eye is present yeah. in the eye level, in the perspective, and in the very specific situation of the horizon. Hmm. In a lot of these projects, the horizon has been situated deliberately very high in the composition. And the, the amount of sky in the images produced is quite limited. So this is mm, the presence of the human body and the awareness of the size of the human body and speci more specifically of the human body of the persons who designed it that incorporates this human presence in the works however, and um, Mira and I, I think, are aware of this, and we would like to amplify this presence of the human body in the upcoming research project uh, this academic year, the anatomy, and the anatomy in the central perspective and in the vertical section, through again a more uh, explicit presence of the eye level and possibly through a more explicit presence of the human body also in the production of images, maybe. Although this is again something that we will not very hardly impose on on the research processes. We we we may suggest that and see what happens. And if yep. they pick up this thread, we will see. Het is duidelijk, zeg maar, dit is een tussenstand. Hè? Dus yes. jullie gaan door met, je, met, je eh, eh, met, met, met dat ontwerpend onderzoek, eh, zoals het dan ook heet. ik wil even op iets terugkomen wat uh, van de Vries zei. eigenlijk bij het, toen, toen je de tentoonstelling zo net in de eerste vijf minuten zei van... Oh, kennen ze nou eigenlijk Rossi? En, ja, zelf had ik bij een aantal van de projecten. Sterke déjà vu met John Hedgehock. Project uit, wat is het, eind jaren 70, begin jaren 80. Uh, eh, daar is natuurlijk iets zeer, dat is iets heel frappants. Hè. We leven in 2014. Eh, de meeste studenten mogen we vanuit gaan weten in eerste instantie helemaal niet. Uh, nou, Rossi kennen ze misschien hopelijk wel, want ze hebben toch les geschiedenis, architectuurgeschiedenis gehad. John Hedgehock misschien toch wel veel minder. Dat mhm. is toch iets wat echt te maken heeft met een bepaalde architectuur. Eh, vooral zeg maar, intellectuele productie, tekeningen, maquettes op een bepaald moment. Ehm, wat is nu de betekenis? Hoe moeten we lezen dat dat soort beeldtalen, maar ook dat soort, zeg maar, soort onderzoek, formeel onderzoek, hm. eh, in de architectuur nu terechtkomt? Um, wat, wat zegt dat over eh, ja, hoe verhoudt zich dat ook tot dat de het statement van verzet, eh, wat ook al geopperd is? Ehm, of eh, is, moeten we het zien als een soort poging om toch eigenlijk weer terug te, te gaan naar een soort kern van waar architectuur over gaat? Ehm, dat laatste waarschijnlijk wel. kern waar architectuur over gaat, is natuurlijk niet noodzakelijk verbonden met ons, eh, het huwelijk aangaan met Aldo Rossi. Maar eh, waar Aldo Rossi dan eigenlijk vandaan komt, en dan hebben we het misschien opnieuw over de methode, is via eh, het opmerken van fascinaties bij groepjes studenten, groepjes van drie. En Mira en ik die inpikken op die fascinaties die wij opmerken. Mhm. En plots verschijnt dan een glimp, Aldo Rossi. En dan natuurlijk, dan hebben we het over Aldo Rossi. En soms gaat dan een nieuwe deur open voor de persoon die tegenover ons zit. Soms komt hij zelf al aan, maar ja, Aldo Rossi, ja, die, ja, die ken ik wel. En, eh, het gaat hem over het ehm, de lenigheid, de mentale lenigheid, die, we, die Mira en ik moeten aan de dag leggen bij het zien van fascinaties. En vervolgens dan deurtjes openen die misschien nog dicht waren en daardoor toegang verlenen tot, een, tot de Aldo Rossi-kamer bijvoorbeeld. En dan vinden ze wel achterin de Aldo Rossi-kamer een andere deur en zo verder. Die dan bijvoorbeeld toegang verleend tot de kamer van Paolo Portoghesi en zo verder en zo verder. de, start van het proces ligt in het opmerken van fascinaties die door de studenten zelf worden meegebracht. Maar dat betekent, als de studenten het zelf meebrengen, Rossi, misschien ja. Heiduk, maar in dit geval niet, dan zijn ze actueel. De studenten komen er zelf ja. mee. Het is niet omdat jullie het op de agenda plaatsen, maar... Ja, want zij zijn vandaag. Er zijn ook nog... Dan blijft de vraag, wat dat ze weer actueel zijn. Maar er is natuurlijk wel een input in het atelier. Ja. Ehm, dat is meer omdat wij daardoor begeesterd zijn, ook eh, door een aantal mensen, eh, makers, architecten of kunstenaars of, of andere makers. Maar, maar bijvoorbeeld, er zijn ook ehm, uitstappen waar dat we... Je sprak daarnet van Viollet-le-Duc. Een van mijn begeesterde plekken in Parijs is, is eh, Le Cité de l'Architecture waar dat je eigenlijk geheel de collectie hebt van Viollet-le-Duc. Maar tegelijkertijd heb je op tweede verdiep eigenlijk ook hedendaagse architectuur. Dus oké, je kan gaan voor één weg die je wilt bewandelen, maar het is ook fascinerend dat je eigenlijk binnen één gebouw eigenlijk verschillende lagen, verschillende lagen van de geschiedenis van de architectuur ook kunt ontdekken. En ik denk dat dat, alleszins, dat, dat, zijn, dat zijn mijn triggers. ik ben ook zo opgeleid. Het is in die zin van, vooraleer dat je een verzet kan maken, moet je tenminste toch weten waar dat je een beetje staat. Ehm, anders spreek je maar eh, in het luchtledige eigenlijk. Hmm. Ik zeg niet dat dat wederom een waarheid is, maar toch dat je weet waar dat je staat. Beter dan verzet is misschien stellingname. Hè? Je noemt positie, ja. Eh, kiezen daarvan. Ja, maar een, een positie is maar mogelijk. Een positie in een veld is maar mogelijk als het besef ontstaat dat we in een veld staan. Mhm. En als we een overzicht hebben over wat daar op het veld allemaal staat. En dan kunnen we vervolgens zeggen, hmm, ik sta een beetje meer naar links ten opzichte van Rossi en misschien een beetje meer naar rechts ten opzichte van James Sterling of eh, noem maar wat. Maar het is belangrijk dat er in die discussie wegen worden geopend met groep A van de studenten, zeg maar, en andere wegen met groep B van de studenten in een plenair debat waar studenten luisteren naar mekaar namens. En het openen van verschillende wegen, ja, voor we het beseffen, gaan die wegen elkaar kruisen. En bevinden wij ons plots op een kruispunt. Wij zien ons dan staan op een kruispunt van een weg die startte bij Aldo Rossi en die leidt dan uiteindelijk naar Roma in bijvoorbeeld. En dan zeggen we, ah, maar hier zijn we al langs geweest, want twee weken geleden spraken wij over Piranesi. En die heeft ons dan ook geleid naar, via een andere weg naar dit kruispunt. En zo ontstaat er een heel eh, geraffineerd netwerk van wegen en kruispunten en referenties die de studenten in staat stellen om na verloop van tijd preciezer en preciezer te bepalen wat hun positie is. En dat vinden wij een heel belangrijk moment, mhm. omdat het hen toelaat om hun eigen werk te situeren in het veld en te zeggen, ik sta daar om die reden en niet ginder om een andere reden. En dan krijgen we een discours. Yeah, I dus think that I think that demonstrates, in a way, the fertility of the material you're working with. That actually, this sort of medieval world, which isn't, yeah. which isn't just about pointy arches, because you sort of go to lectures about architectural history and you sort of learn the rules of the language of this or that. But then, if you're going to work with this in any shape or form, whether to stop it falling down or to mm. cherish it or to, eh, to inhabit it, you then have to internalize this. Mm-hmm. And I think what, in a way, the and it's a very surprising approach you've undertaken, and I think one of the strengths of it is that it's people have unearthed a very diverse set of uh, kind of positions, and uh, they've got to know uh, a very different set of kind of. I, I suppose this is almost like attitude of, to, to the Gothic or to the medieval as a kind of allegory or as a practice, and like you say, different people are finding very different ways in, and they're learning this kind of discipline. And but there's also, I mean, <laughs> this discipline and the sacrifice of uh, th this world. Sacrifice. That's which is Ruskin, which is yeah. Yeah, but also but in also what they do. Yeah. It's complete sacrifice. Yeah. Yes. Okay. On the, on the perhaps a, uh, an overly romantic statement, but to, to, to go back to the absence of, of human figures, perhaps, in the work, which is not entirely true because there's a there's a fantastic model with a really really small little man on it. But um, to come back onto the fact that it's personal, for me these projects read almost autobiographical, as an autobiography, a very short autobiography where these where the students have have delved into a depth um, that was unforeseen somehow. Um, and the position of the body, if you then connect it to um, makes me think more about the work of Anna Mendieta, for example, the feminist uh, artist who um, invented the term earth body, where earth and body become simultaneous. And it, for me, the presence of the, of the student, and here becomes overly romantic, um, is almost they are the project these these models and these drawings, these earthly becomings, are earth bodies where the student seems to have collapsed with the architecture, which is interesting in education. And one could pose the question: Does the student need to come out at some point um, and need to apply it to a world? And yes, maybe. And that's uh, I, I, guess that's for me, if we would think about this as a as a as a, as a longer exercise, uh, probably an interesting question. Um, but at this moment in time, I see it as, a, as something absolutely fantastic because not many students become earth bodies these days. Hmm. That is that's perhaps an interesting. There's perhaps another line here. Uh, one of the uh, very interesting points in the exhibition, as far as I could see, uh, uh, was this introducing the term palliative and curative which is, of course, uh, as unromantic as you can be, in a way. <laughs> Uh, because you know, basically, the idea that there may be a palliative, uh, may be a palliative practice in, in conservation is completely, you know, that is not what we're doing at all. there's not one church within the conservation uh, landscape that would uh, advocate palliative conservation, for example. Um, it's also something that our culture on the whole doesn't allow us to think you know, it's only there if you really can't avoid it. And with buildings, certainly, it's not the sort of thing that we ever accept. Um, up to a point, I mean, a, someone was telling me about a church in the north of England where the congregation has shrunk too much, so they took the roof, they took the roof off the yes. three quarters and they left just the the remaining amount. I mean, this is sort of <laughs> very dramatic yes. kind of steps, and I suppose mm. these are. I mean, that's a, I suppose that's almost. Uh, euthanasia, isn't it? Um. <laughs> well, that's actually what's happening in Villers-la-Ville right mm-hmm. yeah. now. It's full of ivy, and some parts of it are not accessible because of the falling stones. Mm. So, um, although it's not by force of will, like we are going to treat the Cistercian Abbey in a palliative way, it happens just mm. by itself then um, it's not us who invented the terminology palliative and curative. It's an invention of the students themselves who have very intensely immersed themselves into the site. For instance, by drawing it stone by stone, which is the most intense way of looking, I think. Mm -hmm. That all of a sudden resulted in this terminology. Oh, we could do it a palliative way, or we could do it the curative way. Oh my God. So th then there is this very critical question, which is not romantic at all, mm. which is how, uh, what are the possible ways in dealing with this heritage? And are we doing it right now? And that's another provocative proposition, I think. Mm -hmm. uh, aangezien het steeds warmer wordt en aangezien het nu al kwart voor tien is, eh, is dit het moment om misschien ook een klein beetje eh, samen te vatten. Voor zover dat überhaupt mogelijk is. Eh, jullie hebben waarschijnlijk gemerkt dat het zeg maar, al wel heel erg veel in is gegaan. Deze tentoonstelling is uitermate alomvattend. Um, maar ik denk dat het wel duidelijk is dat het materiaal niet alleen heel rijk is, maar inderdaad ook gewoon een aantal zaken echt in de kern heeft gevat. Eh, het gaat over geschiedenis, het gaat over herinnering, het gaat over, uh, hoe gaan, eh, over melancholie misschien, dat is ook uh, geopperd, maar daar heb ik het uiteindelijk niet meer over gehad. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld een eh, palliatieve eh, aanpak voor, van de architectuur voorstelt, dan is het zelf vanzelfsprekend dat herinnering en melancholie toch wel heel duidelijk bij elkaar horen. Ehm, ik denk dat het, de rijkdom van, eh, van, de, van, van de tentoonstelling en ook van dit werk is dat het enerzijds wel degelijk een, een statement formuleert, maar dat aan de andere kant, en dat zagen we vanavond ook, elk moment dat je denkt van je hebt het nu te pakken, blijkt toch dat het, dat het misschien net weer daarnaast zit. En ook dat is natuurlijk een statement. Ehm, persoonlijk denk ik dat eh, dit werk eh, echt zeer belangrijk werk is voor ehm, het denken daarover wat een architectuuropleiding kan toen wij rondliepen, <coughs> in de, eerst rondliepen in de tentoonstelling, zei Gijs Wallis de Vries, ja, in Eindhoven zal dit nooit gedaan kunnen worden. En ik denk dat dat geldt zo ongeveer voor 85 tot 90 procent van alle architectuuropleidingen. Ehm, in zekere zin zou je kunnen zeggen, het feit dat een, een, school is waar die ruimte is, is al gewoon een eh, bijzonder iets. En het is ook iets, dat is ook een cultuurpolitiek statement die ruimte moet bevochten worden en blijven. Ja, dus eh, academisering, uh, eh, ja. um, hin of her. Ehm, dus met andere woorden, al deze dingen kunnen we denk ik toch van deze tentoonstelling ehm, aflezen. Ik zou eigenlijk willen afsluiten met de mogelijkheid om een laatste statement heel kort te formuleren van onze sprekers. Efraim. Ik wil vooral de studenten nog eens bedanken. Um, was een geweldig week, denk ik. Oké? Ik denk, daar zijn we het allemaal over eens. <laughs> Nou, daar sluit ik me graag bij aan. Ehm, het was een intensief uur daar rond te lopen, ik, eh, maar vond het eigenlijk te kort. Ik wilde er meer van zien. Twee dingen eh, was ik erg eh, blij mee. Dat de ruïne een ruïne mag blijven. In ons land, Nederland, hebben we veel te weinig ruïnes. In Engeland zijn er gelukkig wat meer. Die hebben meer cultuur van de ruïne. De ruïne toont het gebouw dat leeft en sterft. En ja, maar kijk, Nederland heeft daarbij natuurlijk een ander probleem. Dat is <laughs> namelijk dat je gewoon niet kan graven. Hmm. Ze hebben andere manieren van funderen. Dus met andere woorden, eh, Nederlandse gebouwen zijn per definitie poten. Nee, ja, nou, in Venetië ook trouwens. Ja. <laughs> Nee, maar dat is, eh, eh, eh, dat is, een ander onderwerp. Maar dat betekent dus dat je in Nederland per definitie dat architectuur iets anders is dan in de rest van de wereld. We hebben ruïnes, maar die worden meteen doodgeconserveerd. De ruïne van Brederooi. Ik ben in Kennemerland opgegroeid, dus het kan. Goed. Maar een houding heb je nodig. Ja, ja, nee, tuurlijk. let er moet minstens twee keer per jaar geschilderd worden in Holland, tuurlijk. Uh, William. So, well, um, Victor Hugo wrote uh, about uh, Notre Dame de Paris um, before it was restored, um, about it as a kind of collective labor, as a sort of um, calls it a kind of the evaporation of successive generations of society, this kind of geological formation. So he's sort of touching on this sort of gradual. Of course, the, you know most of these Gothic um, monuments that we see weren't built were built extremely slowly. They were built over centuries. I think was it Cologne Cathedral took 600 years to complete. Um, so this is incredible kind of accumulation of life, accumulation and evaporation uh, of life, um, turning, if you like, individuals and even their kind of groups into the equivalent of a you know little bit a little um, crustacean that finds it finds its way into a bit of, bit of chalk, and I think that's the this is uh, actually a passage from Hugo that um, figures very strongly, very centrally in uh, uh, Aldo Rossi's architecture of the city. Um, and I think these are, this is sort of a very rich seam that you have dug into. I think that is probably a very, very, very good word to, uh, word to end this evening. Thank you all very much for your patience, uh, for enduring the heat, um, the and for coming and enjoy the exhibition if you haven't had a look at it. Thank you.